Door het veld wandelen de pieken, net haar mandje vol goeds, maar niet alles is even zoet. Het is een tijd vol avontuur, het is een tijd die ze dragen moet. En door het bos en door het veld, het is zo zo nodig, dat is haar verteld. Het is zo zo nodig, dat is En dit alles om door deze onstuimige tijd te geraken. Wieke is een vee en een vee is mooi tevreden met de kunsten. Die neemt ze altijd mee vol met spreuken, vol met kracht. Ze wandelt overdag, ze wandelt in de nacht. Niemand heeft het ooit getracht haar te raken. Geen ziel die het waagt, geen dier die aan haar knaagt. Pieke heeft liefde voor alles en iedereen. Getent en gekweten heeft ooit iemand het geweten. Het was een poging waard, maar die is niet helemaal. met heel veel pech. De gronden weefden, het water sloeg op hol. De bomen zongen in de wind, die gingen helemaal uit hun bol. Pieken gaat praten met de aarde, de wind en de zee. Voor de mensen neemt ze alle noodzakelijke dingen mee. Alle noodzakelijke dingen. Daar is pieken. Daar is pieken. Daar is pieken. Daar is speaker. Daar is pieken. Daar is speaker. Daar is speaker. Daar is speaker. Daar is speaker. Daar is pieken. Daar is pieken. Daar is pieken.